Hij schreef diverse romans, verhalen en columns. Hij werd in 1999 bekend met zijn debuutroman De Koningin van Paramaribo... Het boek werd meer dan 30 keer herdrukt en werd ook bewerkt tot een toneelstuk. Akkoord werd geboren in Suriname en woonde sinds zijn 17e in Nederland. Hij bleef altijd erg betrokken bij Suriname. Maandag onderscheidde president Bouterse hem nog met de ereorde van de Gele Ster, de Surinaamse versie van een lintje. Clark Akkoord was al langere tijd ernstig ziek en overleed in het ziekenhuis. Hij was 50 jaar. In Jemen hebben veiligheidsagenten het vuur geopend op betogers. Op het centrale plein van de hoofdstad Sanaa waren duizenden mensen op de been toen ze plotseling werden beschoten. Volgens getuigen waren ook sluipschutters actief die vanaf de daken rondom het plein op de demonstranten schoten. Zeker zes mensen kwamen om het leven en tientallen betogers raakten gewond. Ook in de steden Thais en Hudaida schoten veiligheidsagenten demonstranten dood. Sinds februari wordt in Jemen gedemonstreerd tegen het regime van president Saleh, die al 33 jaar aan de macht is. Bij de protesten zijn in totaal al zeker 140 Jemenieten om het leven gekomen. Denemarken gaat weer grenscontroles houden. Daarmee wil de regering voorkomen dat Oost-Europese criminelen het land binnenkomen. Denemarken heeft een minderheidsregering met gedoogsteun van de populistische Deense Volkspartij. Het is de vraag of de Europese Unie de grenscontroles toestaat. Volgens de Deense regering mogen de controles wel als ze worden uitgevoerd door douanebeambten en niet door agenten. Barcelona heeft voor het derde jaar op rij de Spaanse titel veroverd. Tegen Levante werd het 1-1, genoeg voor het kampioenschap. Eind mei kan Barcelona nog een titel pakken. De club speelt dan de finale van de Champions League tegen Manchester United. Het weer, vannacht is het helder en rond de 7 graden.